Dik ga met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft de Tweede Kamer geboden voor wat hij noemt zijn ongelukkige optreden na de laatste eurotop. De berekening die hij toen maakte over de Europese steun aan Griekenland was volgens Rutte niet onjuist, maar vertelde niet het hele verhaal. In een debat waarvoor de Kamer eerder is teruggekeerd van recess, zei Rutte dat hij de zaken niet rooskleuriger had voorgesteld om gedoogpartner PVV te plezieren. Die partij is valikant tegen financiële steun voor Griekenland. De linkse oppositiepartijen daagden de PVV uit om de stekker uit het kabinet te trekken. PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren begrijpen niet dat de PVV het kabinet in stand houdt, terwijl de partij zo tegen het steunpakket is. De PVV ziet het precies andersom. Volgens Kamerlid Van Dijk houden juist de linkse partijen het kabinet in stand door voor de steunmaatregelen te stemmen. De 25-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Roosendaal heeft een bekentenis afgelegd. De man zegt dat hij op 5 augustus een jongen van 16 heeft neergeschoten. Agenten vonden de jongen ochtends vroeg achter een geparkeerde auto. Hij was zwaar gewond en overleed kort daarna. De schutter werd een dag later opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Over zijn motief is niets bekend. Vanochtend heeft de politie een vrouw van 24 aangehouden die bij de schietpartij betrokken zou zijn. Over haar rol is niets bekendgemaakt. gemaakt. Een dameskapper uit het Twentse Nijverdal, die zijn medewerkers dus op het toilet filmde, heeft een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur gekregen. Het OM had 120 uur geëist, maar volgens de rechters is de zaak te lang blijven liggen en is de kapper door alle media-aandacht ook al gestraft. De 39-jarige kapper zei dat hij een cameraatje bij de wc had opgehangen om erachter te komen wie het toilet geregeld verstopte. Zijn zes kapsters hebben ontslag genomen nadat een van hen de camera had ontdekt.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 sound of 长得好。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 ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 is key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 never.